12 uur. Jeroen Overbeek met het NOS Journaal. Kinderopvangcentra moeten in allerijl alternatieve voerregelen regelen... nu hun elektrische stints niet meer de weg op mogen. Kinderen gaan morgenochtend lopen of worden met gewone bakfietsen... auto's of taxibusjes naar hun opvanglocaties vervoerd. Het voorlopige verbod werd vanmiddag door minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Volgens haar blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de stint dat er veiligheidsrisico's zijn. Aanleiding voor het onderzoek is het dodelijke ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. Hulpgoederen komen er niet of nauwelijks aan. Veel slachtoffers zitten zonder eten en drinken. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. In Barcelona zijn vanavond zo'n 180.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren voor afscheiding. De betoging was georganiseerd ter herdenking van het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden. Na dat referendum werd Catalonië onder direct bestuur geplaatst van de centrale regering in Madrid. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken willen WW-fraude door arbeidsmigranten harder aanpakken. Aanleiding voor die maatregel is WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten... met de hulp van malafide tussenpersonen. Ze streken duizenden euro's op, terwijl ze intussen in Polen op vakantie waren of daar werkten. In Diligentia in Den Haag zijn de Polifinario Cabaret-onderscheidingen uitgereikt. Voor het eerst waren er drie categorieën. Cabaretier Jochem Meijer krijgt een prijs voor zijn show Adem in, Adem uit...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 Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster. Oh. Oh, hey, Nachtzuster, oh, van de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster, Nachtzuster, oh, oh, oh, oh, oh, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn.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 Kinderen gaan morgenochtend lopen of worden met gewone bakfietsen, auto's of taxibusjes naar hun opvanglocaties vervoerd. Het voorlopige verbod werd vanmiddag door minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Volgens haar blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de stint dat er veiligheidsrisico's zijn. Aanleiding voor het onderzoek is het dodelijke ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. Hulpgoederen komen er niet of nauwelijks aan. Veel slachtoffers zitten zonder eten en drinken. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. In Barcelona zijn vanavond zo'n 180.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren voor afscheiding. De betoging was georganiseerd ter herdenking van het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden. Na dat referendum werd Catalonië onder direct bestuur geplaatst van de centrale regering in Madrid. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken willen WW-fraude door arbeidsmigranten harder aanpakken. Aanleiding voor die maatregel is WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten... met de hulp van malafide tussenpersonen. Ze streken duizenden euro's op, terwijl ze intussen in Polen op vakantie waren of daar werkten. In Diligentia in Den Haag zijn de Pulifinario Cabaret-onderscheidingen uitgereikt. Voor het eerst waren er drie categorieën. Cabaretier Jochem Meijer krijgt een prijs voor zijn show Adem in, Adem uit... in de categorie Entertainment. En in de categorie Engagement was de prijs voor de voorstelling... Het kromme hout der mensheid van Tim Fransen.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 Jeroen Overbeek met het NOS Journaal. Kinderopvangcentra moeten in allerijl alternatieve voorregelen... nu hun elektrische stints niet meer de weg op mogen. Kinderen gaan morgenochtend lopen of worden met gewone bakfietsen, auto's of taxibusjes naar hun opvanglocaties vervoerd. Het voorlopige verbod werd vanmiddag door minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Volgens haar blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de stint dat er veiligheidsrisico's zijn. Aanleiding voor het onderzoek is het dodelijke ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. Hulpgoederen komen er niet of nauwelijks aan. Veel slachtoffers zitten zonder eten en drinken. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. In Barcelona zijn vanavond zo'n 180.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren voor afscheiding. De betoging was georganiseerd ter herdenking van het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden. Na dat referendum werd Catalonië onder direct bestuur geplaatst van de centrale regering in Madrid. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken willen WW-fraude door arbeidsmigranten harder aanpakken. Aanleiding voor die maatregel is WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten... met de hulp van malafide tussenpersonen. Ze streken duizenden euro's op, terwijl ze intussen in Polen op vakantie waren of daar werkten. In Diligentia in Den Haag zijn de Pulifinario Cabaret-onderscheidingen uitgereikt. Voor het eerst waren er drie categorieën. Cabaretier Jochem Meijer krijgt een prijs voor zijn show Adem in, Adem uit... in de categorie Entertainment. En in de categorie Engagement was de prijs voor de voorstelling... Het kromme hout der mensheid van Tim Fransen. Nederlands Hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers... ging naar Roentvoek. Het weer nog. Morgen... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Sometimes in life you feel the fight is over. over. And it seems as though the writing's on the wall.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 Jeroen Overbeek met het NOS Journaal. Kinderopvangcentra moeten in allerijl alternatieve voerregelen nu hun elektrische stints niet meer de weg op mogen. Kinderen gaan morgenochtend lopen of worden met gewone bakfietsen, auto's of taxibusjes naar hun opvanglocaties vervoerd. Het voorlopige verbod werd vanmiddag door minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Volgens haar blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de stint dat er veiligheidsrisico's zijn. Aanleiding voor het onderzoek is het dodelijke ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. Hulpgoederen komen er niet of nauwelijks aan. Veel slachtoffers zitten zonder eten en drinken. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. In Barcelona zijn vanavond zo'n 180.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren voor afscheiding. De betoging was georganiseerd ter herdenking van het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden. Na dat referendum werd Catalonië onder direct bestuur geplaatst van de centrale regering in Madrid. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken willen WW-fraude door arbeidsmigranten harder aanpakken. Aanleiding voor die maatregel is WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten... met de hulp van malafide tussenpersonen. Ze streken duizenden euro's op, terwijl ze intussen in Polen op vakantie waren of daar werkten. In Diligentia in Den Haag zijn de Polifinario Cabaret-onderscheidingen uitgereikt. Voor het eerst waren er drie categorieën. Cabaretier Jochem Meijer krijgt een prijs voor zijn show Adem in, Adem uit... in de categorie Entertainment. En in de categorie Engagement was de prijs voor de voorstelling... Het kromme hout der mensheid van Tim Fransen.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 nu hun elektrische stints niet meer de weg op mogen. Kinderen gaan morgenochtend lopen of worden met gewone bakfietsen, auto's of taxibusjes naar hun opvanglocaties vervoerd. Het voorlopige verbod werd vanmiddag door minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Volgens haar blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de stint dat er veiligheidsrisico's zijn. Aanleiding voor het onderzoek is het dodelijke ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. Hulpgoederen komen er niet of nauwelijks aan. Veel slachtoffers zitten zonder eten en drinken. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. In Barcelona zijn vanavond zo'n 180.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren voor afscheiding. De betoging was georganiseerd ter herdenking van het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden. Na dat referendum werd Catalonië onder direct bestuur geplaatst van de centrale regering in Madrid. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken willen WW-fraude door arbeidsmigranten harder aanpakken. Aanleiding voor die maatregel is WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten... met de hulp van malafide tussenpersonen. Ze streken duizenden euro's op, terwijl ze intussen in Polen op vakantie waren of daar werkten. In Diligentia in Den Haag zijn de Polifinario Cabaret-onderscheidingen uitgereikt. Voor het eerst waren er drie categorieën. Cabaretier Jochem Meijer krijgt een prijs voor zijn show Adem in, Adem uit... in de categorie Entertainment. En in de categorie Engagement was de prijs voor de voorstelling... Het kromme hout der mensheid van Tim Fransen. Nederlands Hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers... ging naar Roentvoek. Het weer nog. Morgen. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Sometimes in life you feel the fight is over. over. And it seems as though the writing's on the wall.